Het gaat om 7000 militairen, maar dat worden er nog meer heeft, staatssecretaris, of heeft secretaris-generaal Rasmussen gezegd op een NAVO-top in Brussel. President Obama maakte deze week bekend dat 30.000 extra Amerikaanse militairen naar Afghanistan afreizen en vroeg de bondgenoten om ook meer troepen te sturen. Het Nederlandse kabinet heeft nog geen beslissing genomen over een eventuele verlenging van de missie in Oeruzgan. Het aantal mensen dat in Nederland besmet is met de Mexicaanse griep is verder gedaald. Volgens het RIVM heerst er een lichte griepepidemie die in intensiteit afneemt. 227 mensen werden in het ziekenhuis opgenomen tegen 289 vorige week. Er waren afgelopen week zes nieuwe sterfgevallen. Van één, een jongetje van twee, staat vast dat hij nog niet ziek was. En twee peuters kregen griep en overleden nadat ze waren gevaccineerd. Dat is niet onverwacht, omdat vaccinatie de kans op besmet te raken alleen maar kleiner maakt. De Rabobank moet gedupeerde klanten met een op hypotheek compenseren, heeft de ombudsman financiële dienstverlening bepaald. Het eindbedrag van de op hypotheek is voor veel klanten minder dan door de bank was voorgespiegeld. De ombudsman vindt nu dat de Rabobank het spaardeel weer moet aanvullen met de verschuldigde rente. En ook moeten klanten kosteloos kunnen overstappen op een andere hypotheek. Bij een aanslag op een moskee in de Pakistanse stad Rawalpindi zijn zeker 35 doden en tientallen gewonden gevallen. Het gebouw werd vanochtend tijdens het vrijdaggebed aangevallen door gewapende mannen. De moskee ligt dicht bij het militaire hoofdkwartier van de stad. In Pakistan worden de laatste maanden veel aanslagen gepleegd door de Taliban en Al-Qaeda. Ze reageren daarmee op een offensief van het Pakistanse leger in de regio Zuid-Waziristan.